Leidde tot veel ophef bij supporters. Die vonden het niet eerlijk tegenover kleinere clubs. Daar dacht de UEFA net zo over. Negen van de topclubs zijn akkoord met de straf... en doneren 15 miljoen aan de voetbalbond. Dat gaat naar jeugdvoetbal in Europa. FC Barcelona, Real Madrid en Juventus accepteren de straf niet. Die worden mogelijk zwaarder gestraft. Twee Rotterdamse ziekenhuizen maken zich zorgen over de vele bezoekers die worden verwacht bij het Eurovisie Songfestival. Ze weten niet zeker of ze extra zorg kunnen geven tijdens het festival aan bijvoorbeeld mensen met te veel drank of drugs op, omdat het zorgpersoneel het te druk heeft met coronapatiënten. Verspreid over zes dagen worden er tot 30.000 bezoekers verwacht in Ahoy. En zo klonk het vanmiddag op straat in Amsterdam. Mensen demonstreren daar tegen de situatie in Colombia. Daar zijn al tien dagen achter elkaar massaprotesten tegen het beleid van de regering. De politie treedt daar hard tegen op. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen. Ook in Den Haag gingen mensen de straat op. En in tien grote steden werd vanavond druk gefietst. Honderden jongeren deden mee aan een fietsrave, verkleed en met muziek. Deden ze om aandacht te vragen voor jongeren die door corona mentale problemen hebben. Bedenker Tessa fietste mee in Utrecht. Het is echt een fantastische tocht, maar ongeveer 200 mensen. We hebben heel veel zwaaiende deelnemers langs eh, de weg gezien. Alleen maar eh, ja, positiviteit eigenlijk. En eh, het was een mooie avond vol plezier en positiviteit. Inspiratie voor de fietsrave kwam uit Berlijn en Liverpool. Daar vroegen, mensen ook, daar vroegen mensen ook vanaf hun tweewielen aandacht voor jongeren met depressies en angststoornissen. Het weer, het is droog en helder vanavond. Het koelt af naar ongeveer 0 graden. Morgen trekt er vanuit Zeeland regen over het land. Wordt wel ietsje warmer, 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 vanuit een dappende, stappende CFM-studio. Met trots kan ik u mededelen. De komende twee uur hebben we It Sessions. En ik hoop dat de one and only DJ Dion City hier klaar voor is. Want het komende uur is helemaal voor hem. Helemaal uit Amsterdam overkomen vliegen. DJ Dion City. nu live op jouw CFM Zandvoort. Oh ja, dat loopt wel goed hoor. Oh, een uur lang DJ Dion zit niet in de mix. En ja, ik zei het al, twee uur lang See Sessions. Want over twee uur is ruimschoots gevuld. DJ JK, dat tweede uur in de mix. En mocht je niet geloven, kijk je toch gewoon gezellig mee op onze livestream als eh, Facebook ons er niet uitgooit. DJ Dion Sydney, that's the place to be. Of gewoon via de CFM webcam, www.cfmzandvoort.nl En als je zegt, ik ga gewoon lekker met televisie wat harder zetten, dat kan ook. Kanaal Ziggo, kanaal 4. Maar nu, DJ Dion Sydney in de mix. work work, work. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, body. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, work, work. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, body. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, work, work. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, body. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, work, work. Everybody, everybody, everybody. Work, work, work, body. Everybody, everybody. work, work, work, work, work, work that body. Thank I make you sweat on the dance floor I'm getting jaded, girl, getting wet I make you sweat on the dance floor I'm getting down on the dance floor I make you sweat on the dance floor I'm getting jaded, girl, getting wet I make you sweat on the dance floor I make you sweat, Shake it, I make you sweat. I make you sweat, make you sweat. I make you sweat. lekker digitaal bij Ziggo. Kanaal 40. En DAB+, ja, daar zijn we ook op te beluisteren. Dus zit je in de auto, gewoon lekker storingsvrij. Het kan allemaal. En natuurlijk bij de livestream. Leuk dat je erbij bent. En ik kijk eventjes naar buiten, want ik zie wel wat mensen staan hier zo. Jongens, laten jullie even je horen. Ja, dat klinkt gezellig daarbuiten. Wil je wel een beetje afstand houden? Of ja, moet je zelf ook weten. Maar het is wel gezellig buiten. Ik hoop dat de buurt het ook wel goed vindt. ik zie een paar mensen met de hesjes lopen. Dus nou, komt vast wel goed hier. En ik had het al gezegd. Tot aan 10 uur.